Ik kom uit mijn bed. Ja, ik doe tweet. directie, Ja, ik tweet. Broodje kaas in de keel. Ja, ik tweet. Ik hou van kaas. Ja, ik tweet. Ik ben nu op mijn werk. Ja, ik tweet. En er is mijn baas. Ja, ik tweet. Waarom ben je niet aan het werk? Ja, ik tweet. Je bent ontslagen. Ja, ik tweet. ik doe het. Scoopmanier, ja ik doe het. Depressie, ja ik doe het. Zelfmoordpoging, ja ik doe het. Intensive care, ja ik doe het. Ja ik doe het, ja ik doe het. Internet is afgesloten. Ja, ik doe het. Ja, ik doe het. Ja, ik doe het. Ja, ik doe het.